Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie is op zoek naar de man die bijna twee weken geleden een doos met gebak liet afleveren bij John de Mol thuis. Daar zat een dreigbrief bij. Een compositietekening van de man was vanavond te zien in het tv-programma Opsporing Verzocht. John en Linda de Mol worden sinds een jaar via aan huis bezorgde brieven bedreigd. De eis is steeds een groot geldbedrag. Als de Mol niet betaalt zou zijn zus Linda, haar kinderen of andere naasten iets worden aangedaan. Zo'n 70 Koerden hebben in het gebouw van de NOS een demonstratie gehouden. Ze vroegen aandacht voor de situatie van de Koerden die in Syrië en Irak tegen de IS vechten of naar Turkije zijn gevlucht. NOS-hoofdredacteur Gelaf stond de demonstranten te woord. Daarna vertrokken ze weer. Vrijdag was er ook een demonstratie van Koerden, toen op Schiphol. De prijs voor het beste Nederlandstalige kinderboek is toegekend aan Jan-Paul Schutten voor zijn boek Het raadsel van alles wat leeft, waarin hij de evolutie beschrijft. De jury noemt het een briljant boek dat tot nadenken en lachen verleidt. Het raadsel van alles tot leeft werd ook al bekroond met een gouden penseel. De snelweg A15 bij Pernis blijft in de richting van Europoort tot 4 uur vannacht afgesloten voor alle verkeer. Volgens Rijkswaterstaat is dat nodig om een olieachtige vloeistof op te ruimen die vanmiddag uit een tankauto lekte. De A15 is sinds het eind van de middag afgesloten tussen Pernis en Hoogvliet. Tijdens de avondspit stonden er lange files op de snelweg bij Rotterdam. Ajax heeft ook zijn tweede wedstrijd in de Champions League gelijk gespeeld. Op Cyprus werd het 1-1 tegen Apoel Nicosia. In dezelfde pool won Paris Saint-Germain met 3-2 van Barcelona. Ajax staat nu derde in de pool met twee punten uit twee wedstrijden. Dan nog het weer. Wisselen bewolkt en kans op een bui. Vannacht vrijwel overal droog en misbanken. Morgenochtend kan het eerst mistig zijn. Daarna geregeld zon. Later op de dag meer bewolking en mogelijk wat regen.